Maar wat er precies gebeurt is vaag. Maar nu is het meer duidelijk. Hackers hebben allemaal foto's en informatie daarover doorgestuurd... naar journalisten uit de hele wereld. Zegt correspondent Sjoerd en Daas. Als je dan ziet, leest um, hoe Oeigoeren, uh, andere moslims eh, werden geblinddoekt... hoe zij eh, boeien omkrijgen, hoe zij van faciliteit naar faciliteit worden gebracht... machinegeweren op de wachttorens, overal bewapende politie het is echt een ongekend eh, grote serie eh, data... waarvan we echt nog maar het topje nu denk ik hebben eh, gezien. China ontkent dat er allemaal vreselijke dingen gebeuren met Oeigoeren. Volgens Peking zitten er in de kampen alleen terroristen en geradicaliseerde mensen. Het lichaam dat vorig jaar september in een Limburgs kanaal werd gevonden... is van een vrouw van 57 uit de buurt van Düsseldorf. Acht maanden lang wist de politie niet wie het was, tot vorige maand. Toen werd de vrouw in Duitsland als vermist opgegeven. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Hoe lang ze in het water heeft gelegen is niet duidelijk. Het is rond deze tijd zeer waarschijnlijk aansluiten op de snelweg rond Rotterdam. Op de A20 bij Hoek van Holland is een vuilniswagen gekanteld. De weg ligt bezaaid met troep en het gaat nog uren duren om het op te ruimen. En een mooie dag voor Olivier van 12 uit Alphen. Hij kwam eerder deze maand in het nieuws omdat hij een levensgrote Lamborghini van karton had gemaakt. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos kocht het ding en had ook een verrassing voor Olivier. Hij mocht even plaatsnemen in een echte Lamborghini. Dan is dit al gewoon de eerste gewoon Lambo waar je in kan zitten. Kan je bij de pedalen, denk je? Echt wel, eh, toch? Ja. Als je nou op het rechte pedaaltje drukt... Nee, dat is de rem. Oh, deze? Die. Helemaal goed. <laughs> <laughs> Ja, daarna maakten de twee met Robert Doornbos achter het stuur ook nog een ritje. Wie de kartonnen Lamborghini trouwens wil zien... die staat nu in de showroom van Doornbos autozaak in Rotterdam. Het weer, de trek nog wat buien over, af en toe ook zonnig. Vanavond klaart het verder op. Morgen regelmatig zon en dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De avondspits verloopt vrij druk. Op de A1 is veel vertraging van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen naar de Vesting en Amersfoort-West 15 kilometer file met een uur oponthoud. Daar ligt rommel op de rijbaan. Twee rijstroken zijn dicht. A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen daar een kwartier vertraging.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 Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten beweegt alles nu in slow zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd, ik was mean Nu huil ik als een kind, geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo, baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème, is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo En buiten bewegen zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo. En naar buiten beweegt alles nu slow-mo. Mensen zien me lachen op de moonlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I know she must be kind.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 Bang, bang, a light going on. bang, bang. You fall to the ground, bang. Don't come to me like you used to down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up silver gun, The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. A light you fall to the ground by now. You are the one, but now I'm the one holding the gun bang bang. Remember when we fell in love? You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out at 10 degrees. Inside my deep freeze bang bang.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 Dat zeggen het CIDI en het Centraal Joods Overleg na onderzoek van de Universiteit Utrecht. Minister Jesselgus van Justitie wil een verbod op het publiceren van ontwerpen van 3D-wapens. Ze reageert op de politie en het Openbaar Ministerie die zich zorgen maken over de groeiende populariteit van deze wapens. En een vrouw van 19 is gisteravond bijna drie kwartier aangerand... in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. De dader ging volgens de politie tegen haar aanzitten in een verder lege coupé. En dan het weer. Op een enkele bui na is het vanavond verder droog.